Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De PVV wordt in het Europees parlement geen onderdeel van een fractie. Het is PVV-leider Wilders niet gelukt om zeven partijen bij elkaar te krijgen... voor het vormen van één eurosceptische fractie. Hij had er vier, inclusief het Franse Front National... maar met die partij willen een aantal andere eurocritische partijen weer niet samenwerken. De radicaal-islamitische strijders van ISIS hebben de grootste olieraffinaderij van Irak veroverd. Er werd ruim een week om gevochten. Of er nog personeel in het complex is, is niet duidelijk. Buitenlandse medewerkers waren vorige week al geëvacueerd en de productie was teruggeschroefd. De raffinaderij bij Baji levert een derde van alle brandstoffen in Irak. De Amerikaanse politie heeft 168 kinderen bevrijd uit de prostitutie. Ze moesten werken op parkeerplaatsen en tippelzones en via internet. De FBI hield de landelijke actie voor de achtste keer... en constateerde dat steeds meer kinderen via internet tot seks worden gedwongen. In die tijd zijn 3600 kinderen uit handen van pooiers gered. Volgens de FBI waren de meeste kinderen nooit als vermist opgegeven. Het ziekenhuis in Grenoble heeft aangifte gedaan van de diefstal van een deel van het dossier van Michael Schumacher. Volgens de Franse krant zijn de eerste twee bladzijden uit het dossier verdwenen. De Duitse krant Bild meldde gisteravond dat het dossier te koop was aangeboden voor 50.000 euro. Het management van de coureur liet daarop weten dat het juridische stappen zal ondernemen tegen media die er iets mee willen doen. Nederland speelt zondag de achtste finale van het WK voetbal tegen Mexico. Dat land won gisteravond met 3-1 van Kroatië en dat is uitgeschakeld. Brazilië won met 4-1 van Cameroen en neemt het zaterdag op tegen Chili. Eerder op de avond won Nederland met 2-0 van Chili. Het weer vanuit het noorden meer bewolking gevolgd door enkele buien. In het zuiden kan het nog tot in de middag droog blijven.